Maar toen ik jou zag scheen de zon Ik vroeg naar je naam En gaf jou iets te drinken Je bent nog met mij